Marianne Hageman met het NOS Journaal. In Den Haag hebben enkele honderden Koerden en Turken gedemonstreerd... tegen de Turkse bombardementen op de PKK. Het protest was georganiseerd door de Federatie Koerden in Nederland... de koepel van verschillende Koerdische organisaties. De federatie wil dat de Nederlandse regering het vredesproces... in gesprekken tussen Turkije, Nederland en de EU bovenaan de agenda zet. Turkije begon het nieuwe offensief tegen de PKK ruim een week geleden. En bij die aanvallen zijn zo'n 260 strijders van de PKK-beweging gedood. Dat meldt een Turks persbureau. Honderden strijders raakten gewond. De afgelopen week bombardeerde de Turkse luchtmacht elke dag stellingen van de Koerden, onder meer in het noorden van Irak. Ook strijders van IS worden aangevallen, maar Turkije lijkt het vooral op de Koerden te hebben gemunt. De Afghaanse Taliban zet zijn opstand ook onder de nieuwe leider voort. In een toespraak roept de nieuwe Taliban-leider Mansour op met de jihad door te gaan tot een islamitische staat is gevestigd. De toespraak is naar verschillende persbureaus gestuurd. Onduidelijk is hoe Mansour tegenover de vredesbesprekingen met de Afghaanse regering staat, die een nieuwe fase zouden ingaan. Mansour werd donderdag gekozen tot opvolger van Mullah Omar. Diens werd deze week gemeld door de regering van Afghanistan. De douane in Italië heeft rapper Snoop Dogg aangehouden met een tas vol contant geld toen hij zijn privévliegtuig in wilde stappen. Hij had ruim 400.000 dollar bij zich. Dat is veel meer dan de 10.000 euro die mensen bij zich mogen hebben in een vliegtuig in de Europese Unie. De Amerikaanse rapper wordt verdacht van witwassen. Snoop Dogg had net vier optredens gegeven in Italië. Het was de tweede aanvaring van Snoop Dogg met Europese autoriteiten. Een kleine week geleden werd hij in Zweden aangehouden omdat hij drugs zou hebben gebruikt. Het weer zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het blijft droog. Aan zee is het een graad of 20. In het binnenland iets warmer. Morgen wordt het 21 tot 26 graden. Op maandag kan de temperatuur oplopen tot maximaal 31 graden. Beide dagen geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Short. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Heel mijn hart, dat stond oh, oh, oh, in vuur en vlam. Ben zo blij dat jij in mij. kan. Maar ik zie je nooit staan met je koffer. Nou, en als je gaat, mag ik met je mee Want alles vind ik samen toffer. En ik kan niet meer zonder jou. En dat is je eigen schuld. Je hebt het zelf zo ver laten komen. En ik ben blij dat de vrouw die in mijn leven is. zo het meisje is uit mijn droom. Als jij mij ooit verlaat. Weet ik me geen raad. Want een leven zonder jou. Is toch geen leven meer. is dan weer. Fred Heij ondergetekende. En dat allemaal bij eh, ZFM Zandvoort. En Entertainment voor You natuurlijk. Eh, tot de klokjes 7 eh, uur.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 Nicky Jam en Enrique Iglesias. El Pardon. Goedemiddag. Dit is ZFM. Entertainment for you. Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. En we gaan lekkere muziek draaien. Ja, in die tussentijd. Eh, eh ja, ja, tot, het, tot het nieuws van 7 uur natuurlijk, ja. En eh, natuurlijk wil ik ook nog eh, ja, onze, onze Rob en Arend Jan... Eh, Arend Jan, hoor mij nou Albert Jan. Bedanken voor, eh, voor de voorgaande uurtjes natuurlijk ook nog. En eh, ja, een lekker muziekje. Johnny Gold en DJ Willem. De Wijs. como Titties. Johnny Gold was dit en DJ Willem de Wijs. En wat gaan we doen? Helen Fischer, atemloos door die nacht. Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht. Oh, was nun ein äh, eh, Helen Fischer und äh, Atemlos durch die Nacht hier bij CFM. Goedemiddag. En dat CFM eh, Entertainment for You met vrijheid Tot de klokjes van 7 uur. En wat gaan we doen? Een verzoekplaatje. Ja, we gaan een verzoekplaatje draaien. En die, eh, dat verzoekplaatje dat is aangevraagd door Susie Davis. En ja, dat is onze vaste luisteraar S. Ja, luisteraars. En dat allemaal heel ver weg. En dat dat plaatsje Dallas in, in, in Amerika. Kom niet eens meer uit mijn woorden. Je wou een plaatje horen. Eh, even kijken, dat was van Kate Urban. En eh, dan moet ik eventjes spieken. Everybody, ja, Everybody heet het nummer. Ja, ja ik, eh, ik kon het eventjes niet ontcijferen daar in, het, in, die, in die rode letters. Maar die, hier is die Suzie. better turn. It's just the same old yesterday. And you made a promise to yourself that you were never gonna be this way. And the only thing that you've ever known is to run. Everybody needs somebody sometimes. dat was hij dan, een prachtige nummer met Keith Urban en Everybody. En dat was allemaal eh, aangevraagd door Susie Davis in Dallas, Amerika. Onze vaste luisteraar. En we gaan verder met een plaatje. En dat plaatje is gezongen, ja, door wie? Mariah Carey en Buster Rhymes. En I Know What You Want. Yeah. Shorty, I know what you need. I got everything you need. I promise I ain't gonna hold out neither. I'm gonna give it all to you, baby. Swear to God.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 Niet bij Zandvoort, maar in Zandvoort. En we gaan een plaatje draaien van Henk Bernhard. En hij heeft het over Wees nou eens lief. Dit is ZFM. Wees nou eens lief, of heb je genoeg van ons twee? Wees nou eens lief, of heb ik iets fout gedaan? Wees nou eens lief, of is er tussen ons niet meer aan? Speel niet langer meer met mij, wees nou eens lief. Hoe moeilijk kan dat zijn? Wees nou eens lief. Want je doet me met je streken te veel pijn. dan de laatste nieuwe van Henk Bernhard. En wees nou eens lief. En eh, we gaan verder met een lekkere gouden ouwe van de Spinners. En eh, nou, nou heb ik het weer. Working my way back. Ja, dat werkt toch niet zo lekker, eh, die kleine rode lettertjes. Dat is toch een beetje lastig zien. Ja, heerlijke Motown-muziek uit, de, eh, uit de destijds, de vervlogen jaren van de Spinners. And Working My Way Back to You Girl of Babe. Wat je zeggen wil. Goedemiddag, ZFM. Mijn naam is Frit Heij. Entertainer voor you tot de klokjes van 7 uur. Op deze heerlijke zonnige Zandvoortse zomermiddag. We gaan verder met Tom Jones. We blijven een beetje, een beetje in de tijd. En Love Me Tonight. such a long way from home. Yes, I know that our love is still new, but I promise it's gonna be true. Please let me stay, don't you send me away. tonight. I've waited so long for the girl of my dreams to appear. And now I can hardly believe that you really are here. tonight Mooi nummer. Martin Garrix en Asje. En Don't Look Down. Hier bij CFM. Goedemiddag. We zijn alweer bijna aan het eind eh, van het eerste uur. En eh, ja, het is precies eh, te zijn zes minuten, iets meer, ja, zes minuten voor de klokken van zes uur. En we gaan verder met uh, ja, de Surinaamse Kenny B. En als je gaat, ja, Parijs, Parijs, daar kennen we hem helemaal van. Helemaal niet, helemaal wel. Ja, we gaan er gewoon draaien. Kenny B en Als je gaat. Zij kwam uit het noorden en ik uit het zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel, maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders en soms nog meer van haar. En dan zegt ze ineens gewoon dat ze gaat. Maar als je gaat, vergeet mijn raad niet mee te nemen als je gaat. Waarvoor moet ik dan nog leven als je gaat? Zeg niet je houdt niet meer van mij, zeg gewoon het moet zo zijn dat je gaat. Zij houdt van binnen, ik van buiten. En zij van fictie, ik van feiten. En fouten komen van ons beiden. Maar voor niks wil ik haar laten gaan. En zij snapt niet dat er niets meer is dan zij voor mij. En als ze gaat, is alles gewoon voorbij, voor mij. Zij zegt niet wat ik wil horen. En ik wil praten, maar ze wil geen woorden tijd voor mijn daden heeft ze niet meer. Ze geeft het op, zijn we dan verloren. En ik ben tot alles en zoveel meer in staat voor haar. Toch zegt ze, het is beter dat ze gaat. Maar als je gaat, vergeet mijn hart niet mee te nemen als je gaat. Als je gaat. gaat. Ja, eh, ik, ik, vind, ik vind dit nummer toch eh, wat mooier dan eh, Parijs. Misschien dat ik Parijs te veel gehoord heb. Maar goed, dat is per persoon verschillend. CFM, goedemiddag. En we gaan naar de klokjes van 6 uur. Dus het nieuws komt er zo aan. En we gaan een plaatje gewoon tot die tijd draaien van Peter Schilling en Major Tom.